Michel Koenen met het NOS-journaal. Lea Bouwmeester stopt als Tweede Kamerlid. Ze stelt zich niet voor de PvdA beschikbaar voor de verkiezingen in maart. Een bouwmeester van 36 zegt dat ze iets nieuws wil gaan doen... en daarom uit de politiek stapt. Ze zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Bouwmeester was onder meer betrokken bij de initiatiefwet... om de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Het dodental van de aardbevingen in het midden van Italië is opgelopen naar 159. Volgens premier Renzi, die op bezoek was in het rampgebied, worden er nog altijd mensen vermist. Hoeveel kon hij niet zeggen. er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden, ook vannacht. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. De Colombiaanse regering heeft een definitief vredesakkoord gesloten met guerrillabeweging FARC. Twee maanden geleden waren ze het al eens geworden over een wapenstilstand. Waarschijnlijk komt er nu een referendum. Als de Colombianen instemmen, komt er een definitief einde aan een strijd van meer dan 50 jaar... die aan ongeveer 220.000 mensen het leven heeft gekost. Bij het in beslag nemen van voorwerpen door de politie gaat veel mis, dat zegt de nationale ombudsman. De spullen eh, die raken regelmatig zoek of worden onterecht vernietigd. Advocaten zeggen dat in beslag genomen voorwerpen soms ook achterover gedrukt worden door politiemensen. De ombudsman pleit voor een track-and-trace systeem zoals bij postpakketten. En astronomen hebben betrekkelijk dicht bij de aarde een planeet ontdekt waar leven mogelijk is. Proxima b staat op maar vier lichtjaren afstand. De astronomen schrijven in Nature dat het er niet heel warm is. De planeet is rotsachtig en er kan water stromen. Een jaar duurt op Proxima b maar elf dagen. Het weer het koelt niet verder af dan een graad of 17. Overdag opnieuw warm met lokaal 35 graden. In de middag aan de strand wind van zee.